Ik ga naar Costa Rica. Naar Noorwegen. Uh, wij gaan naar Albanië. Op de drukste dag van het jaar. Ja, daar hadden we eigenlijk geen rekening mee gehouden. Eh, daar kwam ik eh, vanmorgen in de auto achter eigenlijk. Het is hier heel druk en ik ben ook bang dat ik mijn vader en moeder kwijtraak. Ja, wel wat drukker, ja, inderdaad. Ja, het verbaasde me dat deze rijden was. Nou, prima, denk ik. We komen er wel. Je doet het ermee, dus dat eh, komt ook wel weer goed. In totaal verwacht Schiphol deze zomervakantie 13 miljoen reizigers. Er zitten ook aankomende vluchten en overstappers tussen. Twee verdachten van de steekpartij tijdens een schoolmusical in Alblasserdam zijn weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. Er zit nu nog één man vast. Dat is de man die tijdens de musical in de zaal zat toen de twee andere verdachten op hem afkwamen. Er ontstond een ruzie waarbij een leraar werd gestoken. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis. Een voetbalster uit het Engelse team schreef dit weekend op Insta, Insta, dat ze racistisch is bejegend tijdens het EK. Mensen zeiden via social media beledigende dingen tegen haar. Een teamgenoot van Jessica Carter heeft gereageerd op de hele kwestie, zegt verslaggever Rivka op het veld. Dat kritiek natuurlijk altijd eh, mag, dat dat erbij hoort in het voetbal. Maar dat abuse, eh, racisme, homofobie, dat ze dat absoluut niet tolereren. Ze is niet de enige teamgenoot die zich uitspreekt. Eh, Lotte Wubben-Mooi bijvoorbeeld heeft al gezegd dat zij van de rest van het toernooi haar social social media niet meer gaat gebruiken... omdat ze vindt dat die platforms eigenlijk ja, harder actie zouden moeten ondernemen... op dingen als racisme. De Engelse Voetbalbond heeft inmiddels ook de politie ingeschakeld... en ook Jessica Carter zegt dat ze voorlopig niet meer op social media kijkt... om zichzelf te beschermen. En een lekkere dag voor een man uit de staat Massachusetts in Amerika. Hij heeft twee keer de loterij gewonnen op één dag. Daarmee is hij 2 miljoen dollar rijker. Hij kocht zijn twee loten bij twee verschillende winkels en op beide viel een prijs. Ja, hij zal vast blij zijn, maar hij had nog rijker kunnen zijn. Zijn lotnummer week namelijk één cijfer af van het lotnummer van de hoofdprijs. En die was 187 miljoen euro. Het weer, het is op veel plekken nog zonnig, maar er komen wel buien aan. Nu al in Zeeland, later vanmiddag overal. Het kan ook gaan hagelen en onweren. En het wordt 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 6 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 3 kilometer op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Kaagdorp en Burgerveen.